Marjon Koekoek met het NOS Journaal. Het conflict in publieke omroep is volgens ingewijden opgelost. Minister van Bijsterveld komt de VVD en de PVV tegemoet door het voor aspirant omroepen WNL en Poont makkelijker te maken om definitief toe te treden tot het publieke bestel. Daartoe wordt een aantal maatregelen uitgesteld tot 2014. Ook wordt dan bekeken wie recht heeft op de 10 miljoen euro extra voor de kleinste fusieomroep. Op dit moment is dat VARA en BNN. In Cairo is het vannacht rustig gebleven op het Tahrirplein, ondanks onvrede over de benoeming van een nieuwe interim-premier. Gisteravond werd de 78-jarige Kamal Ganzouri door de militaire raad naar voren geschoven om een nieuwe regering te vormen. Ganzouri staat bekend als integer en niet corrupt, maar veel demonstranten vinden hem te oud. Ze willen een leider van een nieuwe generatie. Nederland krijgt begin volgend jaar een eicelbank. Het Utrechts Medisch Centrum wil onvruchtbare vrouwen tot 50 jaar helpen aan een eicel van een andere vrouw. Dat komt tot nu toe alleen via internet of een eicelbank in het buitenland. Wat de behandeling in het UMC kost is nog niet bekend. Vrouwen die eicellen doneren krijgen een vergoeding van 1000 euro. In Londen is de Russische multimiljonair Vladimir Antonov gearresteerd. Hij was de belangrijkste geldschieter van de Nederlandse zakenman Victor Muller, die begin vorig jaar Saab overnam. Antonov wordt in Litouwen verdacht van onder meer verduistering en het witwassen van geld. Tot voor kort was de Rus mede-eigenaar van de Litouwse Snoras Bank. Die werd vorige week genationaliseerd vanwege een tekort van honderden miljoenen euro's. De Nederlandse volleybalmannen ontbreken volgend jaar op de Olympische Spelen in Londen. Ze verloren in het pre-Olympisch kwalificatietoernooi met 3-2 van Kroatië en zijn daardoor uitgeschakeld. Nederland gaf een 2-0 voorsprong weg en liet later vier wedstrijdpunten onbenut. De volleybalvrouwen kunnen zich nog wel plaatsen voor de Spelen. Het weer, de dag begint droog met in het oosten wat zon. Daarna raakt het bewolkt en volgt wat lichte regen vanuit het westen.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 fleet of hell So baby, if you wanna escape Just follow you Tonight needed some space But I just let love go to waste It's so crystal clear now And I need you here now I gotta get you back today singing.